Waterbalgemoed met het NMS Journaal. De Kamer van Koophandel betreurt het ten zeerste dat ondernemers er last van hebben... dat adverteerders inzage krijgen in bedrijfsgegevens bij de Kamer. Veel ZZP'ers en andere kleine bedrijven krijgen daardoor ongevraagd... enorme hoeveelheden advertenties, speciaal op hen gericht. Ook op hun thuisadres. De Kamer van Koophandel onderzoekt of het mogelijk is om een adres voor adverteerders te blokkeren als het bedrijfsadres hetzelfde is als het privéadres van een ondernemer. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het oordeel van de commissie MER... dat de plannen voor het nieuwe Lelystad Airport door kunnen gaan. De VVD blijft voor en het CDA ook. Maar D66 zegt dat er geen besluit kan worden genomen... zolang er nog geen goedkeuring uit Europa is. GroenLinks blijft bang voor veel overlast. Door een grote stroomstoring in Puerto Rico zitten ruim 3 miljoen mensen zonder elektriciteit. Op het hele eiland is de stroom uitgevallen. De oorzaak is niet bekend, maar naar verwachting duurt het een dag of anderhalve dag voor het probleem is verholpen. Vorige week hadden ook al 800.000 mensen geen elektriciteit. Het elektriciteitsnet op het eiland is instabiel sinds het ruim een half jaar geleden werd getroffen door orkaan Maria. Een man die gisteren in Berlijn slachtoffer werd van antisemitisch geweld... heeft verteld dat hij geen Jood is, maar expres een keppeltje droeg... om te zien of dat veilig kon in Berlijn. Toen hij en een vriend werden aangevallen... filmde hij dat met zijn mobieltje en zette het online. De zaak leidde vandaag tot veel commotie in Duitsland. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. sparta Nak eindigde net in 2-1. Feyenoord won uit bij Willem II met 5-1. Eerder op de avond eindigden Excelsior Heracles en Roda PSV beiden in 2-2. AZ won thuis met 4-3 van Vitesse. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10.